Jobboot met het NOS-journaal. Verschillende Britse media melden dat de afgelopen dagen een hoge Libische afgevaardigde in Londen is geweest voor geheim overleg. De krant The Guardian zegt dat kolonel Gaddafi een gezant heeft gestuurd om te overleggen over een manier waarop hij uit de crisis kan komen. De BBC zegt dat de gezant vooral te horen heeft gekregen dat Gaddafi weg moet. Eerder deze week dook de Libische minister van Buitenlandse Zaken Moussa Koussa op in Londen. Hij is overgelopen. Moussa Koussa was een vertrouweling van Gaddafi. In Japan wordt dit weekend een speciale zoekactie gehouden naar mensen die sinds de aardbeving en het tsunami van drie weken geleden worden vermist. In totaal worden er zo'n 25.000 Japanse en Amerikaanse militairen en tientallen helikopters en schepen ingezet. De zoekactie heeft te maken met de springvloed. De verwachting is dat er hierdoor veel lichamen zullen aanspoelen. Volgens de officiële cijfers worden er nog meer dan 16.000 mensen vermist na de tsunami. Meer dan 11.000 mensen zijn omgekomen. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod. Ook trok GroenLinks de steun in die ze vorige week gaf aan de Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo tegen Libië. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Maar volgens GroenLinks is er veel onduidelijkheid over wat er precies onder de operatie valt. Bijvoorbeeld of het leveren van wapens aan opstandelingen mag. Minister Roosentaal herhaalde dat de VN-resolutie die ruimte niet biedt. Ook vannacht zijn in de Ivoriaanse havenstad Abidjan zware gevechten gemeld tussen aanhangers van zittend president Bakbo en de gekozen president Ouattara. Bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie zijn schoten gehoord. De staatstelevisie zou nu in handen zijn van aanhangers van Ouattara. Bakbo is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou zich hebben verschanst in het presidentieel paleis in Abidjan.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 Ehm, waarom ik dit plaatje ehm, vandaag bijzonder draai, is vanwege het feit dat een streekgenoot die fantastisch jazzpiano speelde, Henk Schilp, is overleden afgelopen week op eh, ruim 80-jarige leeftijd. Henk Schilp heeft eh, in allerlei orkesten gespeeld, komt oorspronkelijk uit Den Haag. En heeft onder meer een hele tijd in eh, de Midgetown gespeeld, jaren geleden. En allerlei mooie opnamen gemaakt. Een van de opnamen wil ik nu laten horen die in een kleine kring gemaakt is. En uh, draag ik graag aan hem op als, ter als herinnering. Dat is een opname met eh, Ronald Jansen Heidmaier op de altsax en Lies Schilp zingt daarbij Good Morning Heartache. with the dawn I wish I'd forget you But you're here to stay It seems I met you When my love went away Now every day I start by saying to you Good morning heartache What's Good morning, heartache. Sit down Peter den Boer die is zelf drummer. En die is natuurlijk op de hoogte van het feit dat Joe Morello, een beroemd drummer van het Dave Brubeck kwartet, onlangs is overleden. Dus ik vraag aan hem nu, wat weet je van Joe Morello, Peter? Nou, daar weet elke, elke drummer weet daar een heleboel van. En is daar jaloers al altijd geweest. Morello die is eh, inderdaad van de week op 82-jarige eh, leeftijd overleden. Hij heeft 12,5 jaar bij Dave Brubeck gespeeld. En in de periode dat eh, Brubeck zijn orkest ook een hoogtepunt beleefde. Eh, heeft hij, heeft 60 albums gemaakt met Brubeck. Eh, hij was bekend om zijn, eh, heel veel, om zijn vele gevarieerde, bijzondere maatsoorten waarin ze speelden. Het grappige is dat hij begon als violist, getalenteerd violist. Op jonge leeftijd ging hij studeren. En toen hij 15 was, ontmoette hij de grote sterviolist Jascha Heifetz. Hij hoorde hem aan en dacht, ik ga die man nooit evenaren. Hij heeft onmiddellijk zijn viool aan de wil gegaan en is uh, slagwerk gaan studeren. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Ehm, na Dave Brubeck, uh, ehm, dat heeft hij gespeeld tot 1968, heeft hij natuurlijk nog een heleboel andere orkesten gespeeld. Maar heeft ook heel veel gedaan aan workshops, heel veel methodieken geschreven. Ik heb ook nog een drumboek van hem, de... Eh, de methode eh, Joe Morello. Een gerespecteerd drummer die eh, nou ja, van de, pas overleden en, en we kunnen hem in totaal op 120 albums nog beluisteren. Zo. Nou, hij speelde vooral natuurlijk met het Dave Brubeck kwartet. Die Joe Morello, daar is hij uh, uitermate beroemd door geworden. Ik heb een nummer van Duke Ellington, C Jam Blues. Maar daarvoor moet ik naar de pick-up lopen, want het is een echte vinylplaat. De bezetting nog even. Paul Desmond als saxofonist. Dave Brubeck piano, Joe Benjamin op de bass, Joe Morello op de drums en het is van Newport 3 juli 1958. Take the A-Train. Fantastisch Joe Morello. Wat ook fantastisch is, is vanmiddag een optreden eh, in het kader van Jazz in de Krocht. Want daar treedt op de zangeres Xandra Willis. Cum laude afgestudeerd en eh, nu uitgenodigd om hier op te treden. Ik zou zeggen, maak een keus en ga erheen. Als u daar niet heen kunt of wilt of mag, hoe dan ook, dan zijn er nog andere plekken in de regio waar u heen kunt. De Rusthoek heeft vanmiddag Four Men on Rye. Het Meterhuis is eh, een presentatie van salsa en percussiebands van het MZK. Café Storing aan het Houtplein heeft een live jazz om vijf uur. En in Den Uiver in Haarlem speelt het Bob Richter kwartet. Als u na deze uitzending nog niet genoeg hebt en de platenkast is helemaal klaar, dan eh, raad ik u aan om via internet te luisteren naar jazzradio.com, waar u 24 uur van de dag zonder aankondiging alle soorten muziek kunt horen die u wilt. U kunt klikken op het soort muziek, duo's, kwartetten, saxofoon, zang, noem het maar op. En het komt allemaal uit het luidsprekertje. En tot slot een, een aardige site waar ik eh, iedereen aanbeveel die ik iedereen kan aanbevelen. Dat is uh, ehm, eh, www.jazzonthetube.com jazzonthetube.com Waar u elke dag eh, een, eh, een, prachtig filmpje krijgt. Overal vandaan uit tientallen jaren jazzopname. wij gaan nu luisteren naar een opname van, van het Johan Clement Trio. en een bezetting van destijds. En het heet Tricotism. daar gehakt wordt, de Spaanders. Wij worden onmiddellijk afgestraft omdat ik eh, vol overgave aankondigde dat Xandra Willis optreedt. Maar dat was vorige week. ik heb me vergist. De andere dingen blijven allemaal staan. Counts for Rita, een nummer van Jimmy Smith. Hij speelde ook orgel en liet zich eh, sterk begeleiden door de gitarist Russell Malone. En Reggie McBride speelde op de basgitaar, Harvey Mason on de drums en Lenny Castro percussion. Ik heb een plaat van Ella Gerald hier in mijn handen. Die heet Sunshine of Your Love. En dat is een periode waarin een aantal jazzmensen ook andere nummers gingen zingen. Bijvoorbeeld van de Beatles. In die tijd ging het ook niet zo heel erg goed met eh, de jazz. Het was een beetje Dixieland, een beetje op de terugtocht. Dus men ging zich eh, ook op andere nummers eh, toeleggen. Dat hebben ze hier gedaan. Soms denk ik, prachtig Ella. Maar ik heb ook aan het einde vooral het idee van... je had dat nou net niet moeten doen. Het is een uh, vinylplaat en hij is uitgebracht op in maart 1969. falar. Vem, mulato mole e dança dans mes Vem, moleque, me dizer onde é que está. Ton soleil bre. Tá bateau. Tu as le parfum de la cachasse et du suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada dat was eh, Joanna Francese, althans dat was de titel. En dat is, wordt gespeeld door een opname, die heet eh, de Brazil Project. Met Toets Tielemans als uh, hoofdmuzikant. Daarvoor hoorden wij een opname van Charles Mingus, Body and Soul. Waarbij natuurlijk de mooie trompetten, gestopte trompet werd bespeeld door Roy Eldridge en Eric Dolphy op de saxofoon. Van de CW All The Way Buble.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 On a string I'm walking, let me walk now When I'm talking, oh let me talk now Cause I've been lonely long enough And it's time for me to start my stuff <laughs> When I'm sleeping, oh let me sleep When I'm creeping, oh let me creep Cause I've been lonely let them swing. whoa! when I'm singing now, let me sing. Cause I've been long de Dirty Dozen Brass Band. Ze waren op het Noordzee Jazz Festival en volgens mij treden ze ook af en toe wel eens een keer in Nederland op.